Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse krijgsmacht zucht onder de aanhoudende bezuinigingen... zegt de hoogste militair, generaal Middendorp. Het aantal manschappen en middelen neemt af, terwijl het leger aan steeds meer missies meedoet, die bovendien steeds langer duren. Momenteel zijn het er bijna twintig. Dat stelt hoge eisen aan de strijdkrachten, waar de verschillende legereenheden volgens Middendorp lang niet altijd aan kunnen voldoen. Zo is er soms te weinig tijd voor training. Ook is er volgens de generaal te veel bezuinigd op ondersteunende functies, zoals explosievendeskundigen en medici. Delen uit het strafdossier van Willem Holleder zijn uitgelekt. Ze staan op de website vlinderscrime.nl. Die wordt beheerd door een ex-crimineel. Het gaat om passages uit een verhoor van 10 februari. Holleder vertelt erin over zijn relatie met andere Amsterdamse criminelen. Tijdens een openbaar verhoor enkele weken eerder beriep hij zich nog op zijn zwijgrecht. Het OM noemt het lekken ongehoord en schadelijk voor de strafzaak... omdat getuigen nu beïnvloed kunnen worden. Het OM begint daarom een onderzoek naar het lek. Het Amerikaanse leger zegt dat de raketexpert van islamitische staat is gedood bij een droneaanval in Irak. Ook vijf andere IS-strijders kwamen om bij de luchtaanval. De raketexpert is volgens de Amerikanen een voormalig officier van het Iraakse leger. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de beschieting van een basis in het noorden van Irak die door Amerikaanse troepen wordt gebruikt. Daarbij kwam vorige maand een Amerikaanse marinier om het leven. Franse treinen worden beter beveiligd tegen terroristische aanvallen. Zo gaan daar gewapende agenten in burgerkleding meereizen. Ze zijn getraind en bevoegd om te schieten als dat nodig is. Volgens de Franse spoorwegen reizen de agenten niet mee op alle treinen, maar gaan ze circuleren. Tot nu toe zaten er alleen af en toe agenten in uniform in de trein. Daarnaast gaan de spoorwegen door met de veiligheidspoortjes voor Thalys-reizigers... en komen er extra bewakingscamera's waarvan de beelden voortdurend worden bekeken. Het weer. Vanavond en vannacht trekken de buien over het land. Morgen valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.